op mij, Mona Lisa. Ik moet van je scheiden gaan. Ik zal jou nooit vergeten. Al ben ik ver van jou vandaag. Want dat Kijk me aan, Mona Lisa. Ook je afscheid doet me pijn. Ik blijf steeds aan je denken. Eens zal ik weer bij je Wacht op mij, Mona Lisa. Meisje, heb maar geen verdriet. Ik heb mijn hart aan jou gegeven. Margarita.